De productie wordt de komende maanden afgebouwd. Door de sluiting gaan 2600 banen verloren. General Motors wil bij Opel in Europa in totaal 8000 banen schrappen, vijfde van het totaal. In Duitsland gaan 4000 banen verloren. Met de Duitse regering praat General Motors weer over steun voor Opel. In de fabriek in Antwerpen die dichtgaat worden vooral Opel Astra's gemaakt. Maar het is vast het eh, plan dat daar over een paar jaar ook nieuwe SUV's van de band zouden rollen. Maar General Motors wil die liever in Zuid-Korea laten maken door Daewoo. De werkloosheid is in de maanden oktober tot en met december opgelopen van 414 tot 425.000. meldt het CBS. In een jaar tijd is de werkloosheid met 125.000 gestegen... van 3,7 tot 5,3 van de beroepsbevolking. De laatste maanden worden vooral 45-plussers werkloos. Voor de komende tijd wordt een verdere stijging van de werkloosheid verwacht. Minister Koenders is vanochtend aangeschoven bij het belpanel van Radio 555... dat de hele dag geld inzamelt voor Haiti. Samen met artiesten als Waylon, Jovanka en Miss Montreal... nam hij telefoontjes aan van mensen die geld willen doneren. Vanochtend bij de start van de actie stond de teller van de samenwerkende hulporganisaties... op 10,6 miljoen euro. De bereidheid onder jongeren om geld te geven is niet groot. 59% doet niet of waarschijnlijk niet mee aan de inzamelingsactie, blijkt uit een enquête.